9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. ZZP'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner... kunnen vanaf volgende maand geen financiële coronasteun meer krijgen... meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant wordt in de verlenging van de regeling voor zelfstandigen... een partnertoets ingevoerd. De zogenoemde TOZO-regeling is bedoeld voor zelfstandigen... van wie het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum daalt... De uitkering is per ZZP'er maximaal 1500 euro per maand. Die regeling loopt tot 1 juni, maar zal voor drie maanden worden verlengd. De Franse regering heeft er voor het eerst hardop op gezinspeeld... dat er deze zomer geen buitenlandse toeristen naar Frankrijk kunnen komen. De Franse minister van Toerisme zei vanochtend dat het binnenlandse toerisme... de sector er nu weer bovenop gaat helpen... en dat Frankrijk het dit jaar vrijwel zonder buitenlandse toeristen moet doen. Gisteren maakte premier Philippe al bekend dat de Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen. De steun voor het coronabeleid van de overheid is wat afgenomen, maar is nog steeds groot. Blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau INO onder ruim 2000 Nederlanders. Driekwart van de ondervraagden heeft vertrouwen in het beleid van het kabinet. In maart was de steun voor het beleid nog 88 procent. In Duitsland zijn tot nu toe ruim 3 miljoen coronatesten uitgevoerd... en daarvan waren er bijna 200.000 positief... meldt het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Het besmettingsgetal ligt 24.000 hoger dan het getal in hun dagelijkse rapportage. Waar het verschil vandaan komt en waarom de cijfers bijvoorbeeld nog niet zijn gecorrigeerd, is niet duidelijk.